een vrouw omgekomen bij een botsing met een stoomtrein. Ze zat in een auto die op een kleine onbewaakte overgang werd geschept door de attractie Stoomtrein Goes-Borselen. De man die de auto bestuurde raakte gewond. De vrouw overleed ter plekke. In de stoomtrein zaten tussen de 20 en 30 mensen. Ze zijn door een andere stoomtrein opgehaald. Een mbo-school in Zwolle heeft vorig jaar ten onrechte een diploma toegekend aan 20 ICT-studenten. Het gaat om het ROC Landsteden. De scholieren moesten ter afronding van hun opleiding stage lopen, maar er bleken te weinig plekken te zijn. De school gaf ze vervolgens vrijstelling zonder die aan te vragen bij de inspectie, waardoor ze toch gewoon een diploma konden krijgen. Bestuur was bang dat de scholieren de school aansprakelijk zouden stellen voor het gebrek aan stageplekken. De diploma's zijn ongeldig verklaard. In de kerncentrale Fukushima is het stralingsniveau opgelopen naar een recordwaarde. Een robot heeft in reactor 1 een straling gemeten van 4000 millisievert per uur. De radioactiviteit is vermoedelijk gestegen door damp die is vrijgekomen uit een drukketel met koelwater. Door de hoge radioactiviteit mogen werknemers het complex niet in. de TEPCO maakt zich zorgen over het aanstaande regenseizoen. De bassins, die nu al boordevol radioactief koelwater zitten, kunnen dan overstromen. Koning Abdullah van Saoedi-Arabië heeft bemiddeld bij de totstandkoming van een nieuw bestand in Jemen. Functionarissen van de regering en opstandelingen hebben dat bevestigd. Koning Abdullah kwam in beeld als bemiddelaar nadat het conflict in Jemen vrijdag was geëscaleerd. Bij een granaataanval op zijn paleis raakte president Saleh gewond. Zeker zeven bewakers zouden zijn gedood.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 Even voor het nieuws van 5 uur weten we welke plaat de beste is in Europa. 21e Euro Breakdown, aflevering 22 daarvan. vandaag weer de 3 juni van 2011. Deze week 19 stijgers, 4 zittenblijvers, 14 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. deze week zien we niet meer terug in de lijst. De Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough, Kate Perry, Kanye West en E.T. You Me at 6 featuring uh, Shitty en Rescue Me zien we ook niet meer terug. Snelstijger hebben we al voorbij horen komen. Die Age of Glory van Lady Gaga ging 12 plaatsen omhoog. Snel daler Britney Spears Till the World Ends. Zij zag deze week 9 plaatsen. Langs genoteerd, dat is Lady Gaga Born This Way. En Rihanna met SNM. Beide staan alweer 16 eh, weken in de lijst. Kijk wij nog even in de geschiedenisboeken van 3 juni. Komen dan op 1973 tegen. Tijdens een luchtvaartshow bij Parijs stort een Russische Topolov TU-144 neer. Er vallen 15 doden, onder wie 6 bemanningsleden. En in 1994 was een beetje de laatste overwinning denk ik voor het Belgische voetbal. Het Sabiaanse voetbalelftal die eh, verloor namelijk van de Belgen met 9-0. In 2009 de KRO die zendt de allerlaatste aflevering uit van Toen was geluk heel gewoon.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 Alright, get on top, bouncing around like a low rider She's a red, but when it comes to the shit best way I can I melt in your mouth, girl, not in your hands I'll take you to the candy shanty shop I'll let you lick the lollipop Pop go, wine, girl, and don't you stop Stop your car until you hit the spot Whoa. I'll take you to the candy shop Go on, taste what I got I'll have you spending all you got Keep going till you hit the spot Whoa. Give it to me, baby nice and slow Climb the top and ride like you're in the rodeo You ain't never heard a sound like this before Cause I've never put it down like this before As soon as I can put the off, is pulling on my zipper It's like a race who can get undressed quicker How ironic, how ironic is the watching the thorns I've been thinking about the dash after I'm gone I touch the right it's at the right time Lights on the lights, I feel like from behind So seductive, to you, should see the way she whine Or it's slow-mo on the floor when we grind take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Pop the wine, girl, and don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa, I'll take you to the by vierde week dat ze in de lijst staan. De baseballs en de candy shop. Vorige week nog terug te vinden op 22. Eh, deze week omhoog naar 16. voor Beyoncé en Run the World Girls. Hij blijft zitten op eh, nummer 17. En ook winst is er deze week weer voor uh, Pitbull, Neo, Everjack en Neer. Give Me Everything Tonight gaat in de vijfde week van 21 naar 15.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 De grootste hits van Europa. Met Short van Dam. far l'amore comincia tu doet ze het goed hoor. Van 15 weer omhoog naar eh, nummer 12. Op nummer 20 deze week Enrique Iglesias samen met Usher en The Dirty Dancer. Op nummer 19 vinden we dan eh, Alexander Stan en Mr. Saxo Beat. Van 24 eh, gingen die omhoog naar nummer 19. Oval City en Alligator Sky zak van 13 naar 18 in de 10e week. Beyoncé Run The World Girls blijft zitten op 17 in haar zesde week. De baseballs en de candy shop gaan eh, zes plaatsen omhoog in de vierde week naar 16. En ook zes plaatsen winst, maar dan vijf weken in de lijst Pitbull, Neo, Afrojack, Nayer en Give Me Everything Tonight. Bob Sinclair en Rafael Cara Far L'Amour in de vierde week omhoog van 20 naar 14. Bruno eh, Mars en de Lazy Song. Zak deze week van 10 eh, naar 13 en dat alles in zijn 13e week. Rihanna, California King staat nu vier weken in de lijst. Gaat van 15 omhoog naar eh, nummer 12. En op 11 blijft zitten in de zesde week de Scouting for Girls en Don't Want To Leave You. Here's a song you can sing along to For when I've gone away For when I've gone away It's a silly tune I wrote for you For you You can sing it every day You can sing it every day I don't wanna leave you I don't wanna leave you I don't wanna leave you tonight I don't And the days seem far too long And the days seem far too long Well, I'll be there If you're ever scared, Yeah, you can hear me sing along you can hear me You were gone for so long, so long I didn't know You were gone for so long keep them tone 13e week gaat de plaat opeens weer omhoog. Jennifer Lopez en Pitbull on the floor in de 13e week van 9 omhoog naar 8. En de vraag hoe komt dat nou? Dat komt door Polen, want daar staat hij gewoon opeens in de top 3 deze plaat. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag hebben we prachtig zomerweer gehad. Vanmiddag werd het zo'n maximale 24 graden. Vannacht blijft het dan vrij helder, maar ook wel kans op een klein wolkenveldje over onze regio. Het blijft wel droog en koelt af naar een graadje of 13. Noordoostelijke wind die eh, waait overwegend matig. Morgen opnieuw prachtig weer, veel zonneschijn. Het blijft wederom droog en het wordt gemiddeld over de regio zo'n 24 graden. De noordoostelijke wind morgen die waait eh, aan land matig, aan zee vrij krachtig. Zondag, de laatste dag alweer van je weekend, schijnt de zon ook weer flink en blijft het nog altijd droog. Noordoostelijke wind dan overlandmatig matig, aan zee krachtig. De temperatuur zal nog op zo'n maximale 21 graden. ritme van Van Dam. 106.9 surprise komen we op plek 6 tegen Adele, Someone Like You. Acht weken lang staat ze nu in de lijst en van 12 gaat ze omhoog naar nummer 6. En voor Kesha met Blow, die staat 6 weken in de lijst en blijft eh, zitten op eh, nummer 7. Vorige week op 6, deze week op 5 en in totaal alweer 7 eh, weken in de lijst. Ik heb het over Chris Brown en Benny Benassi en The Beautiful People. Benny Benassi en de Beautiful People. In de lijst heb ik nog eh, één zitten blijven. Twee stijgers en één zakker. En de zitten blijven die vinden we trouwens op nummer 4 nu meteen al Ina en de Sun is Up. De tiende week blijft zij weer zitten op nummer 4. in de top 3 te komen. De drie platen in de top 3 die, eh, blijven wel hetzelfde. Alleen staan ze allemaal wel op een, eh, een andere plek vandaag. We beginnen gewoon met de dame die dan op eh, nummer 3 te vinden is. En het is de dame die vorige week eigenlijk bovenaan stond.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 voor Lady Gaga. Zij zit bij de snelste stijger. Beide langs genoteerde en ook nog eens in de top 3. En wel van 3 naar 2 dus met de single Judas. Eh, Alweer de zevende week dat deze plaat terug te vinden is in de lijst van Europa. Net niet de bovenste trede, Die is namelijk voor eh, Snoop Dogg en David Guetta. In de 11 week hebben ze eindelijk die bovenste trede te pakken. En de single natuurlijk eh, Sweat. Snoop Dogg. Can you be my doctor?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 De brandweer stopt zometeen met blussen in het natuurgebied Aamsveen bij Enschede. Omdat de brand nog steeds smeult, wordt het gebied vannacht wel opnieuw door brandweerlieden in de gaten gehouden. Morgenochtend...